Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Boven Canada is een onbekend object uit de lucht geschoten door een Amerikaanse straaljager. Dat gebeurde in opdracht van de Canadese premier Trudeau... die zegt dat hij over het object heeft gesproken met president Biden. Het object was ontdekt door de Noord-Amerikaanse luchtverdediging. Gisteren werd er bij de Amerikaanse staat Alaska ook al iets neergehaald door een gevechtsvliegtuig. Wat dat precies was, is nog niet bekend. Vorige week werd door de VS een Chinese ballon uit de lucht geschoten. Volgens de Amerikanen werd daarmee gespioneerd, maar China spreekt dat tegen. Het Nederlandse reddingsteam in Turkije gaat alleen komende dag nog zoeken naar overlevenden in het puin. De overlevingskansen zijn inmiddels zo klein dat het USA-team na het werk van vandaag terugkeert. Andere reddingsteams nemen het dan over. De bedoeling is dat het Nederlandse team donderdag aankomt op vliegbasis Eindhoven. De Duitse overheid gaat visa afgeven aan slachtoffers van de aardbevingen met familie in Duitsland. Zij kunnen dan maximaal drie maanden bij familie logeren. Het is de bedoeling dat het verstrekken van een visum verloopt zonder veel bureaucratie... omdat veel slachtoffers hun paspoort kwijt zijn. De Partij van de Arbeid wil dat ook Nederland het visabeleid versoepelt... voor mensen die zijn getroffen door de aardbevingen. Feyenoord speelt in de kwartfinales van de KNVB-beker uit tegen Heerenveen, heeft de loting uitgewezen. Ajax mag naar Doetinchem voor een wedstrijd tegen de Graafschap. PSV speelt thuis tegen ADO Den Haag en amateurclub Spakenburg gaat op bezoek bij FC Utrecht. De kwartfinales van de KNVB-beker worden gespeeld op 28 februari en 1 en 2 maart. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken bewolkt met lokaal kans op mist. Het koelt af naar een graad of 4. Overdag eerst grijs, later meer zon, blijft droog en bij weinig wind wordt het ongeveer 10 graden.